Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Met een cruiseschip voor de kust van Italië zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Het schip, de Costa Concordia, liep bij het eiland Giglio in de Tireense zee vast op een strekdam en maakte slagzij. Er waren ongeveer 4200 mensen aan boord. Nog niet iedereen is geëvacueerd. De laatste mensen worden nu met helikopters van boord gehaald. De overige passagiers zijn met reddingsboten naar Giglio gebracht, waar ze zijn opgevangen in hotels, scholen en een kerk. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietwaardigheid verlaagd van 9 eurolanden. Onder meer Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en Portugal kregen een lagere status. Nederland, Duitsland en Luxemburg houden de triple-E-rating, de hoogste status. Eurocommissaris Reen en voorzitter Juncker van de Eurogroep hebben kritiek op Standard Poor's. Ze benadrukken dat de EU-leiders afspraken hebben gemaakt over begrotingsdiscipline en versterking van het noodfonds. In Nederland zijn vorig jaar bijna 198.000 auto's teruggeroepen naar de garage omdat er iets mis was. Dat is bijna de helft minder dan in 2010, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer die de NOS heeft opgevraagd. Citroën had de meeste terugroepacties, 36. Daarna volgen Ford met 15 en Volvo met 13 terugroepacties. De linkse oppositie presenteert vandaag een gezamenlijk plan om Nederland door de crisis te loodsen. PvdA, SP en GroenLinks vinden dat het kabinet en zijn gedoogpartner PVV op de handen zitten, terwijl het nu juist tijd is om de handen uit de mouwen te steken. De drie partijen willen onder meer een nieuwe deeltijd-WW invoeren, energiezuinig bouwen bevorderen en Nederland laten omschakelen op duurzame energie. Jesse Kalung heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Het is de eerste keer dat de Nederlander in Melbourne het hoofdtoernooi haalt. Igor Sijsling maakt er ook nog kans op. Robin Haase, Michaela Krajcek en Aranska Rus zijn al zeker van een plek. Het weer, veel bewolking, het is 0 tot 4 graden. Ook vanmiddag veel bewolking, maar af en toe zon. Dan wordt het maximaal 7 graden. Dit, was... Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Daar wordt gecontroleerd tussen Gorkum en Nijmegen. En de A32, daar staan ze tussen Heerenveen en Meppel.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 Wat is mijn hart? Als leeg, als oud, als koud en bevroren is. Als bloed wat het doet nu het bozen verloren is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? stil als het hart en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, overtekend is.